Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bij een aanval op een luxe hotelcomplex in Mali zijn zeker twee doden gevallen. Dat meldt de Malinese regering. De aanval is nog bezig. Volgens de eerste berichten hebben gewapende mannen meerdere gijzelaars genomen... in het vakantieoord dat ook onder buitenlanders populair is. Er zijn Malinese militairen en Franse speciale eenheden ingezet... om een einde te maken aan de gijzeling. Wie achter de aanval zit is nog onduidelijk... Maar moslimextremisten gelieerd geleerd aan Al-Qaeda hebben in het verleden vergelijkbare aanvallen uitgevoerd. De partij van de Franse president Macron heeft een overgrote meerderheid behaald in de Assemblée Nationale, het Franse parlement. Dat blijkt uit de eerste exit polls. Amars kreeg zeker 355 van de 577 zetels. De socialistische partij van de voormalige president Hollande leed een grote nederlaag en ging van 273 naar nog geen 50 zetels. De opkomst lijkt de laagste ooit te zijn. De internationale coalitie onder leiding van de VS heeft een Syrisch gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten. Dat zegt de Syrische krijgsmacht met Reuters. Het zou gebeurd zijn boven Raqqa. De piloot wordt nog vermist. Volgens de regering was het vliegtuig bezig met een aanval op islamitische staat. Iran meldde ongeveer tegelijkertijd een raketaanval uitgevoerd te hebben op IS in Syrië. Die was een vergelding voor de dubbele aanslag op het parlement in het mausoleum van Ayatollah Khomeini begin deze maand. In Deventer is bij een aanrijding met een brandweerauto een dode gevallen. De brandweerwagen was met zwaailicht en sirene op weg naar een melding toen hij een personenauto ramde. De dode is een inzittende van de personenauto. Politiemensen die achter de brandweerwagen reden zagen het ongeluk gebeuren. Zij zijn afgelost en opgevangen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm en helder. Uiteindelijk koelt het vannacht tot 15 graden en kan het wat nevelig worden. Morgen in het binnenland 30 of 31 graden, maar wel meer stapelwolken en sluierwolken.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 En we gaan beginnen aan eh, twee nieuw werkjes, waarvan de eerste een gloednieuw Nederlands album is. Anne van Schothorst, zij is uh, harpspeelster en zij heeft een nieuw album gemaakt getiteld Beautiful Worlds. En de eerste track die we zo gaan draaien is All Is Well. Daarna een nieuwe artiest voor dit programma, Charles Denler. En, ehm, en hij heeft eh, One Drop Became Ocean heeft hij gemaakt. Um, even kijken, dat, nou ik kan het niet lezen. Alles zo klein op die eh, cd-covers. Maakt niet uit, je kan het allemaal meelezen. Ehm, op de website van Peaceful Radio, peacefulradio.info dan eh, vind je het allemaal vanzelf. En als je 1233 intypt bij de zoekmachine, nou dan komt het er zeker uit. Ik wens je veel luisterplezier. Charles Dunler. Thank you for listening to Peaceful Radio.